Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA komen morgen bij elkaar om het concept regeerakkoord te bespreken. Onderhandelaars van VVD en PvdA hebben de doorrekeningen van het CPB ontvangen... en die geven geen aanleiding om verder te onderhandelen. Onderhandelaars Rutte en Samson brengen morgen ook slag uit aan de informateurs Kamp en Bos. Betrouwbare bronnen in Den Haag weten al namen van beoogde ministers en staatssecretarissen... Ook melden ze dat Halbe Zijlstra de nieuwe fractievoorzitter wordt van de VVD in de Tweede Kamer. Hij is dan de opvolger van Stef Blok. Die wordt minister voor Wonen en Rijksdienst. In New York moeten voor morgenmiddag 375.000 mensen hun huis verlaten. Heeft burgemeester Bloomberg bepaald vanwege de komst van orkaan Sandy. Verwacht wordt dat Sandy morgen het vasteland bereikt. Vanwege Sandy zijn tientallen vluchten van Europa naar het oosten van de VS geannuleerd. Vanaf Schiphol vertrekken morgen helemaal geen vluchten naar New York... Washington en Philadelphia. De Duitse vrachtwagenfabrikant MAN legt de productie van zware vrachtwagens bij twee Duitse fabrieken een week stil. Komt doordat de vraag is gedaald vanwege de economische crisis. De 15.000 werknemers moeten gedwongen verlof opnemen. MAN komt dinsdag met bedrijfsresultaten en dan worden meer details bekend. In de eredivisie heeft Vitesse voor het eerst dit seizoen verloren. In eigen huis werden de Arnhemmers met 2-1 verslagen door AZ. Eerder vandaag eindigde de klassieker Feyenoord-Ajax in een gelijkspel. Het werd 2-2. Graziano Pelle maakte in de laatste minuut voor Feyenoord de gelijkmaker. Andere uitslagen, RKC tegen koploper Twente 0-1, PEC Zwolle PSV 1-2 en Heracles Heerenveen 6-3. Dan het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en vannacht kan er een bui vallen. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Wordt dan een graad of 9. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 33 files. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam voor de afrit Bunschoten 5 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 5. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 5. A15 Rotterdam richting Gorkum na een ongeluk bij Papendrecht 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht.